you We doen onze ding, we zijn verlost, hangen in de dingen. We zien ons lopen, op de straten, simpele dingen, laat ze maar praten. het verdienen, business op zo, en niet de anderen, het handen verdienen. Ik ben niet weten hoe laat het dit is, hoe laat ik dit spit, ik hou business, Je eigen waarheid die door de ander wordt weerlegd. Me willen sterk, mijn tegenstander wilt meer. Ben je mijn vriend of vijand, je lip trilt weer. Dit is dat ding waar je liever niets van afweegt. Leven of dood is niet iets wat je afweegt. Ik overweeg deze trek op de dag aan alle fucking andere liever ze zijn die hier shit praten. Is krachtverspilling villainy they do now. weet wie ik ben, wat ik leef, wat ik heb En ik loop niet mee met de trend die jij, hij, zij of hun hebben gezet Ik stut met wat ik denk, maar niemand gunt me een eigen plek Dus ik heb schaar, ik doe wat ik kan doen Ik doe wat ik moet doen, ik doe het en ik rip niet voor de roep Nee, maar voor de bad vriend En wie de fuck je bent en wat de fuck je doet Maakt me niets uit vriend, ik raap niet Ik klim zo hoog ik kan klimmen, ik heb geen tijd voor rappen Waarom zou ik over Maar door je stem harder te zetten. Ik lach niet met je, dus doe liever rustig. Spreek me niet aan voor shit en doe iets We Ze willen niet weten hoe rap mijn kick is, hoe rap ik dit spin. Ik hou strikt business. Ze willen niet weten hoe rap mijn klik is, hoe rap ik dit spin. Ik hou strikt business. Ze willen niet weten hoe rap mijn klik is, hoe rap ik dit spin. Ik hou strikt business. en gehaat is gescheld, maar dat gaat dan van erger naar kwaad. Dit is verder weg met die Ik Expert van comments en bezwaar, maar je weet geef er niets op. Vlieg god, die gasten zijn punuttig als galblaas. Je weet wel de beste die altijd aan bal staan. En als man met vals praat, die half staan. Je valt zwaarder noem man, daarom ben je de schaamplaat. Van waar dat gedrag zo verdacht, joh. staat er van pak, die verachting, ik snap er niets van, joh. Je waait jezelf nogal flink in een dag, door dat soort gedachten. Het je nog af, joh. Dus leer eens van wat ik je zeg ben. Zeg nou toch zelf als je zelf zelf zegt dat je slecht bent. Dat doet nu van haar, wat je zelf alleen verderf bent. En jij vindt dat de dat minder schijn op mijn stem Ik wil niet weten hoe lijp mijn kick is, hoe lijp ik dit spit. Ik hou Ze willen niet weten hoe lijp mijn klik is, hoe lijp